Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het vinden van de dode Israëlische gijzelaars lastig is... en niet van de ene op de andere dag zal gebeuren. Sommige lichamen liggen begraven onder duizenden kilo's puin, zegt Vance. Van sommige gijzelaars weet niemand waar ze zijn. De militaire tak van Hamas zegt dat vanavond weer twee lichamen van Israëlische gijzelaars worden overgedragen. Ze zouden vandaag zijn teruggevonden in Gaza. NAVO-baas Rutte heeft morgen in Washington een gesprek met president Trump over de oorlog in Oekraïne. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Het zal vooral gaan over het gesprek dat Trump had met de Oekraïense president Zelensky. Volgens de Financial Times is dat dramatisch verlopen. Zo zou Trump vloekend hebben gezegd dat de Donbass aan Rusland moet worden afgestaan. De kroonjuwelen die zondag werden gestolen uit het Louvre in Parijs... hebben een waarde van zo'n 88 miljoen euro. Dat zegt de Franse openbaar aanklager. Die benadrukt dat de historische waarde niet in geld valt uit te drukken. Ze is bang dat de juwelen uit elkaar worden gehaald om verkocht te worden. En PostNL experimenteert met robots. Die moeten het werk van de postbezorger een stuk makkelijker maken... Vandaag kregen postbodes in Leerdam onder meer hulp van een robothond... die pakketjes van de bestelbus naar de voordeur brengt... in bijvoorbeeld woonflats met veel trappen. De postbode die geeft de pakketjes nog altijd zelf aan de klant. PostNL testte ook nog een service robot en een zogenoemde humanoïde robot... die op een mens lijkt. Die gaat aan de slag met het vullen van een pakketautomaat. Het weer vanavond en vannacht trekken er nog buien over. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen zijn er minder buien en breekt de zon regelmatig door. Het wordt dan een graad of 15. En vanaf donderdag een wisselvallige periode met regen en veel wind. vooral donderdagavond kans op stevige windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... heb je nu vijf minuten vertraging tussen Aalsmeer en Amstelveen door een ongeluk.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 Welkom terug bij ZFM op, John, op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En het eh, thema is de helden van weleer. Ik eh, laat een selectie horen van de mensen die de jazz in onze geschiedenis in onze belevingswereld groot hebben gemaakt. En meneer Benny Goodman is daar één van. En je kan eindeloos eh, mensen aandragen... want ze hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Zo ook bijvoorbeeld mevrouw Billie Holiday. Georgia on my mind. wordt op ZFM op zondag, ZFM Jazz op zondag... is het bijna onontkoombaar om eh, niet iets te draaien van Cole Porter. Cole Porter heeft zo onwaarschijnlijk veel geschreven. Dat is opgenomen door jazzmuzikant. Ik denk samen met de Gershwins dat hij wel aan de top staat. Ehm, zo ook het eh, Cole Porter heeft 800, meer dan 800 songs geschreven... waarvan er zeer veel een groot succes werden. Steve Grossman speelt op zijn sax een compositie van Cole Porter. Easy to Love. Ja, klaar. Steve Grossman op zijn sax En van Steve Grossman naar een held uit de geschiedenis van de jazz. Mel Tormé. Ongelooflijk getalenteerde zanger, maar ook een uh, ongelooflijk getalenteerd arrangeur, slagwerker en eh, een begenadigd muzikus. We gaan hem horen. Meltome, I can't believe that you're in love with me. Do my ears deceive me? What is that you say? If I heard you right, baby, I'm a new man today. Your eyes of blue, your kisses too I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. I can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. you up there in the stars above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one. I can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love. Tormé. En een andere held van het lijstje is meneer Lionel Hampton, de vibrafonist. Ik zal nooit vergeten een optreden van hem op het Noordzee Jazz Festival in Den Haag. Dat was eh, in, in de, grote zaal en daar kwamen allerlei optredens achter elkaar. En hij speelde dan, eh, ik zal maar zeggen, van, uh, van 9 tot 10. En toen was het tien uur en toen deed hij nog een stukje, was het tien over tien. En er stonden de mensen van de organisatie te drammen en te duwen dat hij eraf moest. En eh, die zaal werd helemaal, helemaal lyrisch. En iedereen ging staan en klappen en nog een stuk. En dan ging hij weer spelen. En uiteindelijk is dat eh, uitgelopen tot eh, voorbij half elf. En toen hebben ze hem eraf moeten sleuren. Het was geweldig. Lionel Hampton, we gaan hem horen in, op zijn vibrafoon... I found a new baby. Ja, dit lijkt ook wel een beetje op niet kunnen ophouden en doorgaan. Dus het wordt maar weggeschoven en fade-out. Ik ga laten horen een andere held uit de jazzgeschiedenis. De man op het Hammondorgel, Jimmy Smith. De organ grinders swing. <laughs> De orgeldraaiers swing. Música that Maar Heart Belongs to Daddy. Ik ga nu iets laten horen in eh, de serie De Helden van de Jazz. Je luistert naar ZFM op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. En eh, mijn programma vandaag gaat over de groten... waar we het allemaal eh, aan te danken hebben... dat we heel erg van jazzmuziek zijn gaan houden. En bij die groten hebben we ook eh, iemand die wordt beschouwd als een van de laatste jazzhelden uit de klassieke jazzperiode. En, en dan heb ik het eh, over Cesar Walton, pianist. We gaan luisteren naar een eh, stuk, een snelle bossa nova. Once I Loved. Peter Walden. En dan ga ik nu laten horen... een van de laatste langslevende was hij tot... 23 eh, eh, is hij op 97-jarige leeftijd overleden. Tony Bennett. En een van de laatste crooners uit het kamp van eh, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis... heeft het heel lang volgehouden, tot op hoge leeftijd creatief geweest... en heel veel op de plaat gezet hier is een opname waar hij begeleid wordt door het orkest van Count Basie. Nou, dan kan er eigenlijk nog weinig fout gaan. En ehm, we gaan luisteren naar het stuk Tony Bennett met Basie, Growing Pains. One day your mama drops the hem of your skirt. Next day you give up yelling, What's for dessert? You can't explain it, but you're one solid hurt. Baby, you've got growing pains. Your Christmas penny doesn't look half so bright. Papa's not president <laughs> since maybe tonight when you're not quite so sure that mom's always right. Baby, you've got growing pains. Nothing's wrong, just growing pains. And they'll never there are cobwebs in the dreams that you weave. When there's no magic in the words, make believe. When doubt comes peeping out and tugs at your sleeve. Baby, you've got growing pains. When you come home from school and don't slam the door, ride down the banisters or slide across the floor. when you don't cry. For every tie in the star, baby, you've got growing pains. They're not bad, just growing pains. You'll be awfully glad you had. Tony Bennett en door mij aangekondigd het orkest van Count Basie. Nou, een selectie uit het orkest van Count Basie, zullen we maar zeggen. Eh, fluit, strijkbas, gitaar en de celesta. Dat hoor je niet zoveel. Ik ga nu laten horen Art Pepper, de altsaxofonist. Um, met een eh, stuk geschreven door Jelly Mulligan. En hij speelt dat met een ten Ted met z'n tienen. Hij is de elfde. En het is getiteld Walking Shoes. Pepper. Ik ga nu iets draaien voor een vaste luisteraarster. Diana Dobbelaren. En die zit, uh, mij regelmatig aan. En die is helemaal verzot op uh, Nina Simone. Love me or leave me, laat ik horen. lonely. You won't believe me, but I love you only.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 Don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else. Simone. Op de draaitafel ligt een cd van een beroemde saxofonist. Beroemd geworden met zijn nummer Flamingo. Eh, en dan heb ik het over meneer Earl Bostic. We gaan luisteren naar zijn uitvoering van Sweet Lorraine. Een beetje... Ehm, in de positieve zin een beetje een... Eh, aanjager, een juiner noemen we dat in de muziek. Dus als hij op het podium gaat staan en hij begint... dan staat de hele zaak onmiddellijk op zijn kop. Earl Bostick, Sweet Lorraine. Ja, en het zit er alweer bijna op. ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd... door ondergetekende Peter den Boer. Eh, thema, het thema was de helden van de jazz. Nou, en die zijn er nog steeds. En ik ga besluiten met eh, vier vliegen in één klap. Eh, Stan Getz op de saxofoon, Charlie Bird gitaar... Zoon Bird gitaar... en een stuk van Jobim Desafinado. Fijne zondag, bedankt voor het luisteren.